Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Zijn er minder incidenten geweest dan vorig jaar. Het waren er 7500, zegt plaatsvervangend korpschef Bik. Heeft dat net gezegd op Radio 1. Vorig jaar waren het er nog 8200. Het aantal incidenten tijdens Oud en Nieuw daalt al een paar jaar. In een café in Tel Aviv zijn bij een aanslag twee doden gevallen. Een zwaar bewapende man opende het vuur bij een bar in een drukke winkelstraat. De burgemeester vermoedt dat de aanslag is gepleegd door een Palestijn. Maar anderen zeggen dat de dader het had voorzien op homo's die in die bar zouden samenkomen. Bij een schietpartij in Hoensadriel, in de buurt van Den Bosch, is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele milieu. Wie het slachtoffer is, is nog onbekend. Twee anderen raakten bij de schietpartij licht gewond. Afgelopen maand zijn er bijna 70.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ongeveer twee keer zoveel als in december 2014. Dat komt doordat er vanaf vandaag strengere bijtellingsregels gelden. Het meest geregistreerde automerk van afgelopen jaar is Volkswagen. De affaire met de Schummel-software lijkt daar nog geen invloed op te hebben gehad. Op verschillende plaatsen in Nederland hebben tienduizenden mensen een nieuwjaarsduik gemaakt. Een recordaantal. De, regeringsbrigade, de reddingsbrigade pardon, waarschuwde de zwemmers overigens wel voor onderkoeling. Ondanks het relatief warme weer is de temperatuur van het water maar 9 graden. Darter Jelle Klaassen heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK darts. Hij won van de Engelsman Alan Norris met 5-4. Er maakt nog een Nederlander kans op de halve finales, Raymond van Barneveld. Die moet dan vanavond winnen van de Engelsman Michael Smith. Het weer, het gaat vannacht regenen. Morgen trekt die regen langzaam naar het noordoosten en daar is avonds ook kans op natte sneeuw. Het wordt van 4 graden in Groningen tot 9 in Zeeland.